met het NOS-journaal. In Den Haag is het proces begonnen tegen Radko Mladic. De oud-generaal van de Bosnische Serviërs staat terecht voor onder meer genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Aan het begin van de zitting erkende rechter Ori dat Mladic en zijn advocaat niet alle processtukken op tijd hebben gekregen. Het zou kunnen betekenen dat het proces in een later stadium nog wordt uitgesteld. De 70-jarige Mladic is zelf in de rechtszaal aanwezig. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Haagse bronnen melden dat dat een van de afspraken is. die VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in Den Haag vannacht hebben gemaakt met minister Den De Jager. Het eigen risico is nu 220 euro. Er waren geluiden dat het zou worden verhoogd naar 400 euro, maar het wordt met 350 euro dus iets minder. De Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie spreekt van een forse verhoging. Voorzitter Wind vraagt zich af of een bezoek aan de huisarts ook onder het eigen risico gaat vallen. Dat zou er volgens haar toe kunnen leiden dat mensen zorg gaan mijden. Het akkoord met 12 miljard aan bezuinigingen wordt vandaag voor doorrekening naar het Centraal Planbureau gestuurd. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 454 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 85 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste oorzaak van de daling is volgens de bank de neergang van de Nederlandse economie. Daardoor moest meer geld opzij worden gezet voor wat wordt genoemd slechte leningen. Facebook geeft bij de beursgang van het bedrijf meer aandelen uit dan gepland. Volgens persbureau Reuters wordt het aantal vanwege de grote belangstelling met een kwart verhoogd. Daarmee stijgt het bedrag dat Facebook denkt op te halen tot zo'n 15 miljard euro. Een aandeel gaat tussen de 34 en de 38 dollar kosten. Facebook heeft meer dan 900 miljoen gebruikers en is het grootste sociale netwerk ter wereld. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten meest droog en ook zon. Vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen hemelvaartsdag op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen 4. Op de A27 Utrecht Almere Richting Utrecht tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 4 kilometer.